Goedemiddag, ik ben Stef Bandstra en dit is het nieuws van NOS op 3. De man die tijdens de bekerwedstrijd Feyenoord-Ajax de aansteker gooide tegen het hoofd van Ajax-speler Davy Klaassen... is voorlopig niet meer op een voetbaltribune te vinden. Hij heeft een gebiedsverbod gekregen voor alle stadions in Nederland. Het aanstekenincident zorgde voor een hoop discussie. Eredivisie-directeur Jan de Jong hoopt dat het kabinet een handje gaat helpen om de boel veiliger te maken. Ja, we gaan steeds meer de beveiliging op orde brengen, steeds meer intelligentere camera's neerhangen eh, en van alles investeren, maar we moeten ook nadrukkelijk de dialoog opzoeken met de overheid, omdat dit een probleem is wat we samen moeten oplossen. Ik denk dat wij als betaald voetbal heel graag willen dat er een digitale meldingsplicht komt, zodat eh, je kan zien waar degene die een stadionverbod zich geeft, eh, zich op dat moment bevindt. In Gouda is de reparatie begonnen van de spoorbrug waar vanochtend een vrachtschip tegenaan is gebotst. Door die aanvaring rijden er minder treinen tussen Alfa aan de Rijn en Gouda. ProRail denkt dat de treinen rond kwart over zeven vanavond weer normaal rijden. In 2018 is hetzelfde vrachtschip ook al eens tegen dezelfde brug gevaren. En vandaag is met Paaspop in Schijndel weer de officieuze aftrap van het festivalseizoen. Je zou zeggen dat het één groot feest wordt, maar het zijn juist lastige tijden voor festivals. En dat komt vooral door de inflatie, zegt Mariska. Zij is de directeur van Grasnapolski in Groningen. Je kunt je voorstellen dat als alle prijzen extreem omhoog gaan, dus bijvoorbeeld die van beveiliging, die van transport extreem omhoog gaan. Dat als je dat allemaal bij elkaar optelt, dat dat wel een flinke klap geeft op je begroting. Er zijn ook grote materiaaltekorten en problemen met stikstofregels. Het zijn vooral de kleinere en middelgrote festivals die in de knoei komen. De kleinere festivals die zijn echt de springplank voor nieuw talent, eh, voor uh, acts die nog niet eh, veel festivals hebben gespeeld... maar daarna eigenlijk heel snel doorgroeien naar de grotere festivals. Dus het moeten niet alleen maar de grote zijn die, die dit weten te overleven. Festivals hopen dan ook dat ze wat meer subsidie kunnen krijgen vanwege de inflatie. Tot nu toe is dat niet of nauwelijks gebeurd. Het weer op de meeste plekken blijft het droog. Morgen begint met bewolking. Later komt er in het zuiden zonnetje bij. En het wordt een graad of 13. En zondag, eerste paasdag, is er ook aardig wat zon en wordt het nog iets warmer. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Noord-Holland staan files op de A6 Muiden richting Lelystad.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 I'm losing no sleep over. I'm losing no sleep over you. Can't. m m e c a Zandvoort en de regio. Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. De man die in de Kuip een voorwerp gooide tegen het hoofd van Ajax-speler Davy Klaassen... is weer uit de cel. Hij moet later voor de rechter komen voor mishandeling. De man heeft al wel een gebiedsverbod gekregen voor alle wedstrijden in het betaald voetbal. De arbeidsinspectie heeft ingegrepen bij een voormalig klooster in het Limburgse Valkenburg. Het klooster werd verbouwd. Tien arbeidsmigranten woonden daar onder erbarmelijke omstandigheden... zonder verwarming en met smerig sanitair. In Tilburg heeft een man van 81 een vrouw van 85 mishandeld... omdat hij vond dat ze zijn parkeerplek had ingepikt. De vrouw parkeerde haar auto op een plek waar de man ook wilde staan.